8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een man van 39 uit Arnhem is aangehouden voor een reeks autobranden in die stad. De afgelopen weken gingen 17 voertuigen in vlammen op. Politie, justitie en gemeente gaven het onderzoek voorrang... vanwege de maatschappelijke onrust in Arnhem. Met name de wijken Klarendal en Presikhaal werden getroffen door de autobranden. De politie blijft patrouilleren en sluit meerdere arrestaties niet uit. Bij het schadeloket in Groningen zijn 92 schademeldingen binnengekomen... na de aardbeving bij het plaatsje Zeldijk. Het KNMI registreerde iets na 5 uur vanochtend een aardbeving van 2,5. Zo'n 10 kilometer ten noordoosten van Loppersum. Volgens de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen... is het aantal schademeldingen het dubbele van wat gebruikelijk is op een zaterdagochtend. Nergens waren preventieve veiligheidsmaatregelen nodig, al dus de commissie. De New Yorkse politie heeft duizend agenten op pad gestuurd... om de social distance regels te handhaven. Het is mooi weer in de Amerikaanse stad... waardoor veel New Yorkers erop uittrekken. Agenten patrouilleren te voet, per fiets of in de auto. Ook in de metro wordt er gecontroleerd. Sinds half maart zijn er vanwege de coronamaatregelen zo'n 60 arrestaties gedaan... en 350 boetes uitgedeeld. Twee jongens van 11 en 13 hebben op het Noord-Hollandse strand... een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden... en dat meegenomen naar huis in Amsterdam. De vader van een van de jongens vertrouwde het niet... en schakelde de politie in, waar vervolgens alle alarmbellen afgingen. Het ging om geschutmunitie, die dodelijk explosief was. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie... hebben het projectiel meegenomen en tot ontploffing gebracht... in het westelijk havengebied in Amsterdam. Eerder deze week meldde de EOD dat sinds het begin van de coronacrisis... het aantal meldingen van gevonden explosieven fors is toegenomen. En dan het weer. In het oosten van het land valt nog een enkele bui. Vanuit het westen klaart het steeds meer op. Vanavond en vannacht koelt het af naar lokaal 3 graden in het binnenland tot 8 graden aan zee.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 They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, bum on your lips, fuck that, come on your lips, and some on your tits, and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits.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 Hmm. I no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so get you everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.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 Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you and I show for it.